Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Portugese hoofdstad Lissabon is een iconische kabeltram ontspoord en tegen een gebouw gebotst. Daarbij zijn zeker 15 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. De kabeltram is gekanteld en de ravage is groot. Er zaten tientallen mensen in, vooral toeristen. De kenmerkende gele tram is populair onder die toeristen. De Gloria-kabelbaan brengt passagiers de steile heuvels van Lissabon op en af. De Bosniakse regering heeft een dag van nationale rouw afgekondigd. Een wetsvoorstel van D66 en VVD om het kweken van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken... lijkt nog niet te kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De christelijke partijen zijn zeker tegen. Ook de PVV toonde zich gisteravond tijdens een Kamerdebat over de wet kritisch. Ook NSC is tegen optoppen. Het plaatsen van een extra laag op een gebouw wordt maar weinig gebruikt als oplossing voor het woningtekort. Dat concludeert ABN AMRO in een nieuw onderzoek. Eerder werd duidelijk dat het tot wel 100.000 extra woningen op zou kunnen leveren. Maar er zijn vaak praktische bezwaren. Zo moeten corporaties en verenigingen van eigenaren toestemming geven. Ook is het moeilijk om extra parkeerplaatsen te regelen. Steden zijn volgens ABN de beste plek voor het optoppen. Daar staan veel complexen met platte daken... en is het goed te combineren met het verduurzamen van een gebouw. En de Amerikaanse tennister Amanda Anisimova staat in de halve finales van de US Open. Ze versloeg de als tweede geplaatste Iga, Iga Sviontek in twee sets. Het was een herhaling van de Wimbledon-finale twee maanden geleden. Toen won de Poolse Sviotek. Bij de mannen bereikte de Canadees Felix Auger Alicien de laatste vier. Hij versloeg de Australiër Alex de Minor in vier sets.